4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Voor de derde nacht op rij wordt er in Wit-Rusland gedemonstreerd tegen de verkiezingsuitslag. In de hoofdstad Minsk en in andere steden zijn honderden mensen de straat op gegaan. Ondanks een oproep van oppositieleider Tiganovskaya om dat niet te doen. Op verschillende plekken kwamen tot botsingen met de oproerpolitie. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. Het Nederlands kabinet en Tweede Kamerleden maken zich zorgen over het harde politieoptreden in Wit-Rusland. Minister Blok roept de autoriteiten op om alle betogers die zijn opgepakt onmiddellijk vrij te laten. Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor een steviger opstelling. Zij willen dat Nederland de verkiezingsuitslag niet erkent en partij kiest voor de oppositie. Alom wordt aangenomen dat president Lukashenko de verkiezingsuitslag heeft laten vervalsen. Oppositieleider Tiganovskaya is inmiddels uitgeweken naar Litouwen. Zware regen- en onweersbuien hebben gisteravond in het midden en zuiden schade en overlast veroorzaakt. Veel mensen werden overvallen door het noodweer. Onder meer in de regio Barneveld vielen grote hagelstenen en zijn bomen omgevallen. De A27 tussen Breda en Gorkum moest dicht omdat er grote takken op de weg lagen. Verder liepen straten, kelders en campings onder water. Voormalig koffieshophouder Johan van Laarhoven wordt vervroegd vrijgelaten, zegt zijn advocaat. Van Laarhoven werd in 2014 in Thailand opgepakt nadat het OM om informatie had gevraagd in een onderzoek naar onder meer witwassen. Van Laarhoven kreeg in Thailand 100 jaar cel. De ombudsman oordeelde dat Nederland onzorgvuldig had gehandeld... en na onderhandelingen met de Thaise regering werd hij naar Nederland overgebracht. Zijn straf is omgezet naar Nederlandse maatstaven. Volgens een advocaat volgt Van Laarhoven nu een speciaal programma... om in de samenleving te reïntegreren. Het weer, de meeste buien zijn weggetrokken. Het is ongeveer 21 graden. De komende dag weer tropisch warm. 30 tot 36 graden. Met later op de dag in het zuiden kans op stevige onweersbuien.